Philips Medical Systems zou vorig jaar en dit jaar medische apparatuur hebben verkocht aan een Russisch bedrijf met aan het hoofd een Rus die in verband wordt gebracht met de dood van Magnitsky. De wet is genoemd naar de Russische advocaat Sergei Magnitsky. Hij deed onderzoek naar corruptie door Russische overheidsbedrijven en overleed in de cel. De wet verbiedt bedrijven die in de VS actief zijn om zaken te doen met Russen die in verband worden gebracht met Magnitsky's dood. In de Syrische stad Aleppo zijn in een week tijd meer dan 300 mensen omgekomen bij luchtaanvallen. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Het Syrische leger zegt dat het in gevecht is met de rebellen die enkele wijken van de grootste stad van Syrië in handen hebben. Volgens mensenrechtenactivisten bestookt het leger de wijken met barrelbombs. Dat zijn vaten gevuld met explosieven die uit helikopters worden gegooid. Het Witte Huis veroordeelt de aanvallen op Aleppo, waarbij volgens Washington ook veel kinderen zijn omgekomen. Bij het meldpunt vuurwerkoverlast zijn na twee dagen meer dan 5000 klachten binnengekomen. Volgens initiatiefnemer Bonte, GroenLinks-fractievoorzitter in Rotterdam, is dat een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar na de tweede dag. Veel mensen klagen over te vroeg afgestoken vuurwerk of heel harde knallen. Volgens Bonte doet de overheid te weinig aan vuurwerkoverlast. Begin volgend jaar biedt hij de Tweede Kamer alle klachten aan. Vorig jaar was het meldpunt vuurwerkoverlasten voor het eerst. Toen kwamen er 82.000 klachten binnen. Het weer nog vannacht en overdag onstuimig en nat. Het blijft de hele dag regenen.